De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het eiland Giglio... in de Middellandse Zee op een rots en kapseisde. De Italiaanse kapitein van het cruiseschip wordt verweten... dat hij te veel risico heeft genomen... en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Zo'n 40 mensen staan nog als vermist geregistreerd. De regering in Nigeria heeft nog geen akkoord bereikt met de vakbonden over de hoge brandstofprijzen. Door het afschaffen van de brandstofsubsidie zijn de prijzen op 1 januari meer dan verdubbeld. Afgelopen week bleven veel winkels, banken en benzinestations dicht als protest tegen de regering. Voor het overleg van gisteravond had de grootste vakbond gereigd met een staking in de olieindustrie. Hoewel er nog geen akkoord is, gaat die staking volgens nog niet door, liet de vakbond weten. Binnenkort zijn er nieuwe gesprekken met de regering. Die zegt dat de maatregel nodig is omdat 25% van de overheidsuitgaven opging aan brandstofsubsidies. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers. Die protesteerden voor de derde dag op een rij tegen de bezuinigingen die de regering van president Basescu doorvoert. Tientallen betogers gooiden met stenen naar de politie die traangas gebruikte om de menigte uiteen te drijven. De regering heeft de salarissen van ambtenaren met 25% verlaagd en heeft de belastingen verhoogd. De maatregelen zijn volgens de regering nodig om de klap van 2009 op te vangen toen de economie met zo'n 7% kromp. Ook in andere Roemeense steden waren protesten tegen de bezuinigingen. Het weer overwegend bewolkt en temperaturen rond het vriespunt. Overdag blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. De temperatuur ligt dan tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen.